De luchtaanval bij de grens met Afghanistan kostte twee Pakistanse soldaten het leven. Pakistan reageerde woedend en sloot een belangrijke doorvoerroute voor buitenlandse troepen. De Amerikaanse ambassadeur in Pakistan betuigde namens haar regering diepe spijt. Uit de NAVO-onderzoek bleek dat de bemanning van de helikopter de Pakistanse grenssoldaten aanzag voor opstandelingen. De Orde van Medisch Specialisten wil dat specialisten allemaal hetzelfde gaan verdienen. Zo hoopt de orde een einde te maken aan de langslepende discussies over de specialisteninkomens. Nu zijn in ziekenhuizen verscheidene maatschappen actief. Daardoor zit er een fors verschil tussen het inkomen van bijvoorbeeld een uroloog en het inkomen van een anesthesioloog. Om daar een einde aan te maken wil de orde alle maatschappijen afschaffen en de specialisten onderbrengen in één coöperatie. Van het geld dat de coöperatie verdient wordt 80% over de specialisten verdeeld. Iedereen krijgt dan hetzelfde basissalaris. De 20% die overblijft is bedoeld om topspecialisten extra te belonen. Of door het plan de beloning voor specialisten in zijn totaliteit daalt is niet duidelijk. De achterban van de orde moet zich nog uitspreken over het coöperatieplan. Morgen draaien de specialisten zondagsdiensten om actie te voeren tegen minister Klink... die bezig is met wetgeving om de specialisteninkomens te beteugelen. In Hoensbroek is een jongen van 12 om het leven gekomen bij een dubbel ongeluk. Eerst botste een auto tegen een bus met schoolkinderen. De automobilist raakte daarbij zwaar gewond. Daarna verplaatste de buschauffeur zijn bus in opdracht van de politie. Hij raakte daarbij de jongen van 12 op zijn fiets, die vrijwel meteen overleed. De bus kwam tot stilstand tegen de gevel van een huis. De buschauffeur is aangehouden. Het weer... Vanavond trekt de neerslag naar het noordoosten weg. Vanuit het zuidwesten wordt het droog.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 Is that what you want?